7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De failliete IJsselmeerziekenhuizen hebben voor miljoenen kankermedicijnen in Duitsland gekocht... terwijl de bestuurders wisten dat die niet werden vergoed door zorgverzekeraars. Dat schrijft onderzoekscollectief Follow the Money. Sinds vorig jaar werden de medicijnen alleen nog maar vergoed als die waren gekocht in Nederland. Dat was bekend bij de bestuurders, want ze stuurden geen declaraties naar de zorgverzekeraars. Het Rode Kruis begint vandaag een campagne tegen het filmen van gewonden na een ongeluk. Volgens de organisatie vindt 90 van de Nederlanders dat filmen onacceptabel. Mensen kunnen de tijd beter gebruiken om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, vindt het Rode Kruis. Zaterdag werden 45 automobilisten bekeurd toen ze een ongeluk op de A58 filmden of fotografeerden. Vorig jaar zijn consumenten voor bijna 5 miljoen euro opgelicht door nepwinkels op sociale media. Om mensen te waarschuwen voor het gevaar van oplichters op internet begint de autoriteit Consument en Markt vandaag een campagne. Directeur Hummelen zegt dat de ACM honderden klachten heeft gekregen. Een groot deel daarvan ging over aankopen die niet werden bezorgd. Maar ook kregen mensen namaakmerkkleding toegestuurd... of producten die heel anders zijn dan op de foto. Met online filmpjes en radioreclames wil ACM mensen bewust maken van de soort risico's. Steeds minder leerlingen en ouders komen voor de rechter wegens spijbelen. Het OM en leerplichtambtenaren merken dat taakstraffen en boetes bij schoolverzuim lang niet altijd zinvol zijn, schrijft het AD. Volgens het OM hebben spijbelende jongeren vaak verschillende problemen thuis en op school. Daarom is er afgesproken om eerst zorg te verlenen... voordat er eventueel een strafzaak aan te pas komt. Het weer vanuit het zuiden opklaringen... en vooral in de noordelijke helft van het land kans op nevel of een mistbank. Verder eerst bewolkt, later op de dag meer zon... en het wordt 16 tot 20 graden.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 And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice. Truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life.